Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Op Sint Maarten is de noodtoestand uitgeroepen vanwege orkaan José. Bewoners worden opgeroepen thuis te blijven en niet de straat op te gaan. Orkaan José ligt nu nog op een paar honderd kilometer afstand... en komt rond middernacht langs de noordkant van het eiland. Het is al de tweede orkaan die over de Cariben raast. Orkaan Irma laat ook al een spoor van vernieling achter. Die orkaan is nu op Cuba. Over de schade daar is nog niets bekend. Morgenavond is Florida aan de beurt. De gouverneur daar heeft ruim 5,5 miljoen inwoners opgeroepen om hun huis te verlaten. Bijna alle extra mariniers die vanaf Curaçao zijn vertrokken naar Sint Maarten zijn aangekomen. 80 mariniers zijn geland, de resterende 20 volgen nog voordat orkaan José vanavond aan land komt. Ze zullen helpen met het opruimen van de ravage die orkaan Irma heeft achtergelaten en met het bewaken van de openbare orde. Er waren al zo'n 100 mariniers en 90 politiemensen vanuit Nederland op het eiland. Voorzitter Broekers-Knol van de Eerste Kamer vindt dat de formatie te lang duurt. Het zijn ze in Kamerbreed op Radio 1. Het is al een half jaar geleden dat er verkiezingen waren. En het gaat nog zeker een paar weken duren voordat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie eruit zijn. Het zou komen doordat er veel partijen met uiteenlopende standpunten bij de formatie zijn betrokken. Daarom willen ze de zaken tot in detail vastleggen, denkt Broekers. Ook Donner, de vicepresident van de Raad van State, vindt het geen goed teken dat er zo lang wordt onderhandeld. Hij ziet liever dat de partijen met iets meer vertrouwen aan de samenwerking beginnen. Het weer vanuit het westen wordt droger, maar er kan nog een enkele bui vallen en daar is ook nog onweer bij mogelijk. Morgen vooral in het noorden nog een bui. Verder is het zo goed als droog. Er is zelfs mogelijk wat zon.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 Een hele, hele, hele, hele goede avond. We zijn er, we zijn er, we zijn er weer. Week 3, jaargang 1. De Euro Breakdown. We zijn weer begonnen, jongens. Zoals ik natuurlijk ook op de Facebookpagina heb gezet. Eh, ja, zal Dua Lipa nog steeds op nummer 1 staan? Ik weet het niet. We gaan het allemaal meemaken. Het is weer een, eh, spannende week deze week. We hebben twee nieuwkomers. We hebben net geluisterd naar eh, Pink. En ja, voor wie Pink ja, nog niet kent... Ze noemen haar eigenlijk eh, Alexia Beth Moore. En eh, zij speelde op haar school in een bandje dat heette Middenground. Uh, eh, dat succes dat stopte alleen omdat ze ja, geen succes hadden bij de talentenjachten. En als 14-jarige besluit zij dus als een solo-artiest door te gaan. En zij heeft in verschillende clubs in, opgetreden in ja, Philadelphia. op dat moment neemt ze ook haar artiestnaam Pink neemt ze aan. En ja, die ontleent ze aan de naam Mr. Pink uit de film Reservoir Dogs. Pink is als 16 jaar, dan vormt ze ook een R&B groepje. Dat heet Choice. Beentje daar, eh, heeft een platencontract gekregen bij LaFace Records. En hij heeft een aantal albums gewerkt. Eh, dat overigens eh, helaas nooit is uitgebracht. Maar het leverde wel een track op in 1996 in de soundtrack van de film Kazam. Ik weet niet of jullie hem kennen, ik ken hem niet. Twee jaar later stopt Choice en blijft Pink wel ja, verbonden aan het platenlabel. In februari 2000 verschijnt haar eerste single, There You Go. ik weet niet of jullie het toevallig weten, maar het nummer van Pink. Waar is zij, bij mij is zij bekend geworden met ja, hoe, hoe zal ik het zeggen? Just Like a Pill was dat. Just Like a Pill. Dus ja, ik... Eh, echt heerlijk. Jongens, nogmaals, ik heb er zin in. Ik ga eens even wat eh, veranderen aan die zeer spannende jingle. We gaan beginnen aan onze... Eh, ja, hoe zeg je dat ook alweer? heads? Oh, kijk eens aan. Kijk eens aan. Dat is de jingle, hè? de spannende Mission Impossible jingle. Ik hang hier aan touwtjes in de studio. Oh, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Hey, eh, even snel eh, doorgenomen, want eh, ja, er zijn wat, wat dingetjes veranderd in de lijst natuurlijk. En eh, dat is eh, ja, onder andere dat op eh, deze week staat op nummer 40 staat Kendrick Lamar. Is een plaatsje, ja, in ieder geval heeft een vaste plaats weten te behouden. Maar staat wel echt op wankelen. Ik denk niet dat hij volgende week nog in de Euro Breakdown is. vorige week in ieder geval stond op plek 37 Imagine Dragons. Is nu terug te vinden op plek 39 met hun nummer Believer. Deze week nieuw binnengekomen op nummer 38 is Pink met What About Us. Deze week op 37 Miley Cyrus Malibu stond vorige week nog op plek plek 35 is twee plaatsen gezakt. En deze week vinden wij op plek 36 Camilo Cabella met Crying in the Club. Hoe zal zij het eigenlijk met Young Thug hebben gedaan? Als, hoe staat, staat ze met dat nummer Havana nog steeds in de lijst. Dat ga je natuurlijk zo horen. Op eh, plek 35 staat Shawn Mendes. There is nothing holding me back. Laatste week stond hij op plek 31. Vorige week ehm, stond op plek 26 Liam Payne featuring Quavo met Strip That Down For Me. Staat deze week op plek 34. Is een aantal plaatsen gezakt. Acht plaatsen maar liefst. Deze week op plek 33 vinden wij terug Rudy Mantle featuring James Arthur. James Arthur, sorry, met Sun Comes Up. Stond vorige week nog op plek 18, dus heeft wel even een flinke dip genomen. Khalid eh, is eh, ook eh, ja, wat gezakt, maar niet zo erg als, als James Arthur. Maar stond vorige week nog op plek 30, nu terug te vinden op plaats 32 met zijn nummer Location. Deze week staat op nummer 31 Sigala Ella Aira met Came Here For Love. Is drie plaatsjes gezakt. En wat eigenlijk wel wonderbaarlijk is. Want ik had eigenlijk wel verwacht dat zij eh, ja, nog wel eh, ja, wat langer uit zou houden. Had ik echt verwacht. Maar ja, het is wat het is. De your Breakdown. We hebben het eh, nu in eh, de, afgelopen twee weken hebben we gezien hoe wisselvallig deze lijst kan zijn. En eh, we gaan ook gelijk door naar dan de tweede nieuwkomer. Deze is binnengekomen van plek 0 op plek 25.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 Oh mijn god. Ik weet niet of jullie het weten. Taylor Swift eh, komt eigenlijk eh, van origine volgens mij een beetje uit de country, het eh, country genre. Ehm, ze is wel vrij jong als ze al populair wordt. Ik weet niet of jij dat eerste nummer van hun nog kende. Love Song. Dat was een zeer populair nummer. Heeft ze ook verschillende prijzen heeft ze daarvoor gewonnen. Maar we gaan even wat dieper in de Taylor Swift historie duiken. ze schrijft op jonge leeftijd al gedichten, boeken en liedjes. En als ze elf jaar is, dan geeft ze dus verschillende platenmaatschappijen demo's met haar liedjes. Ze ontvangt veel afwijzingen en ook eh, aanbiedingen waarop ze niet in wil gaan. Eh, in 2006 verscheen haar eerste single met Tim McGraw. Waarna ook haar titelloze eh, debuutalbum een feit is geworden. Uh, einde 2008 verschijnt haar tweede album Fearless. de verkoop overtreft alle verwachtingen en ze is de best verkopende vrouwelijke artiest met een album in het tijdsbestek van één week. In het vroege voorjaar van 2009 debuteert Taylor Swift ook in de top 40 met, ja, wat ik net zei, het nummer Love Story. En dat is dan in de Nederlandse top 40. En eh, die weet dan de 13e plaats te bereiken. Ze heeft ook eh, een derde album uitgebracht in 2010. Eh, ehm, dat is Speak Now. Ze schrijft het nummer Safe and Sound voor de soundtrack bij de film The Hunger Games. En wordt daarvoor ook met een Grammy onderscheiden. ze redt in... even kijken, wat gaat ze nog meer doen? Oh. Ze is in 2012 is ze ook verschenen met eh, twee eh, noteringen in de Nederlandse top 40. Met eh, We Are Never Ever Getting Back Together en haar grootste hit I Knew You Were Trouble. daarna scoort ze met 22... sorry, 22 en Everything Has Changed. En samen met Ed Sheeran nog twee noteringen verschillende tipparades en vele top 40's die wij kunnen vinden over deze hele mooie aardkloot genaamd ja, de aarde <laughs> in Europa. Als we gaan kijken een beetje naar haar eh, laatste ontwikkelingen. Eh, in 2016 heeft ze eh, gewerkt aan een, in ieder geval alle rust aan een nieuw, nieuw materiaal. En is, is ja, sporadisch eigenlijk verdwenen. wel lanceert ze in samenwerking met AT&T haar eigen tv-kanaal Taylor Swift Now. eind december maakt ze dan ook nog samen met Zane het nummer I Don't Wanna Live Forever voor de film Fifty Shades Darker. Ik weet niet of jullie weten wat Fifty Shades Darker is. Dat is de voorganger van ja, Fifty Shades of Grey. Een hoog erotische film. Aan te raden om voor alle mannen om jouw vrouw daar eens een keer mee naartoe te nemen. Mocht hij nog in de bios draaien, zo niet, dan haal hem gewoon op een dvd'tje. Kijk je hem thuis. Wil je een goede avond hebben, mannen? Dat moet je zeker doen. Um, eens even kijken, waar waren we gebleven? Uh, haar zesde studioalbum Reputation verschijnt op 10 november 2017. Look What You Made Me Do hebben we natuurlijk net gedraaid. En die is eind augustus is die verschenen. Eh, het schijnt dat dit nummer ook verschillende records heeft gebroken. Eh, zo wordt de track die in de eerste 24 uur het meest wordt aangeklikt via streaming 8 miljoen keer bekeken. En de video wordt in de eerste 24 uur zo 42 miljoen keer bekeken. Wat is dit dan? En eh, ja, met eh, Look eh, What You Made Me Do ja, pakt ze gewoon voor de zevende keer gewoon een alarmschijf bij meerdere radiostations. Even gekeken naar ja, de, de, hitparade. We gaan natuurlijk zo weer verder met ja, de, de, top, de top der toplijsten. En ehm, ja, ik, ik, ben benieuwd. wat, wat zijn jullie bevindingen over de lijst tot nu toe? stuur een berichtje via Facebook. Stuur een berichtje via mijn mail. Bel naar de studio uh, via het nummer 02357303. Oh, sorry, 57. <laughs> nou, ik ga hem zo nog wel even op Facebook even zetten. Het gaat net even allemaal iets te snel hier op die, op die roller. We gaan eh, dit jaar, eh, deze week gaan wij door naar nummer 19. En ehm, ik weet niet ja, of jullie een beetje bekend zijn met deze artiest. Het, het zal toch wel. Het zal toch wel dat jullie Major Laser featuring Travis Scott toch wel kennen. Ja? Nou, mochten jullie hem niet kennen... Nee, dat was gewoon Charlie Poet. Dat was gewoon iemand anders. <laughs> Ach joh, een klein beetje gestuntel hoort er natuurlijk ook wel weer bij. Eens even kijken, waar hebben wij hem gelaten? Eh, eens even kijken. Ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. Eh, Major Laser featuring Travis Scott, Camilla Cabello en Quavo. No, no, better. We gaan zo weer verder met de Euro Breakdown. wrist looking like it been dipped. Dipping that, dipping that, dipping that. Script looking like it been flipped. Flipping that, flipping that, flipping that. Pull up in that for my God. Whole squad getting that, getting that. Please say it ain't true. I think going cop to Hell, now we can't fit in that. Wild ones, like we fresh out the cage. Showtime, baby. Fresh off the stage. Bad little mama, fresh off the page. Front like you love, but you know that you hate it. Yeah, you know no better. Yeah, you know no better. Yeah, you know no better. Ooh. Yeah, you know no better. Say you're different, who you kidding? Yeah, you know no better. Ooh, say that talk for the ones who don't know no better. Cause baby, I know you. Cause baby, I popped off on my whip. Whipping that, whipping that, whipping that. Yellow and the purple on mix. Mixing that, mixing that, mixing that. Got my bitch from the tropics. Yeah, you know where she's sitting at. Taking shots, one bottle at the bottle at the bottle. Hell no, he ain't sipping that. Wild ones, like we fresh out the cage. Showtime, baby, fresh off the stage. Bad little mama, fresh off the page. Front like you love, but you know that you hate it. Yeah, you know no better. Yeah, you know no better. Yeah, you know no better. Ooh, yeah, you know no better. Say you're different, who you kidding? Yeah, you know no better. Ooh, say that talk for the ones who don't know no better. Cause baby, I know you. Cause baby, I know on the chips. Ice cream gave her chills. Ice cream. Too much cash, pay the bills. I make a ride Mercedes. I can afford the latest. Baby, ignore the Raiders. Just pull up, we pop out, we rage. You know no better. Stack my bread up. Don't get fed up. Ain't gon' let up. You told me to shut up. But I'ma do better. It's not my race. Get out my face. Drop my case. Which way? place. Yeah, you know no better. Say you're different, who you kidding? Yeah, you know no better. Ooh, save that talk for the ones who don't know no better. Cause baby, I know you better. I am, but still know that I'm good long as you're here with me. To be drunk and in love in New York City. Midnight into morning coffee. Burning through the hours talking. Damn. I like me better when I'm with you. this bed next to you is where the room, yeah, got no ceiling. If we lay, let the day just pass us by. I might get to too much talking. I might have to tell you something. Damn. I like me better when I'm with but you gotta be there for me too. me Last year took a toll on me made it with you next to me. Around the world and back again. I hope you're waiting at the end. But I can't do this alone. Sometimes I just need a light. If I call you on the phone, need you on the other side. So when your tears roll down your pillow, like promise. But let me be honest. Love is a road that goes both ways. When your tears roll down your pillow like a river, I'll be there for you. But you gotta be there for me too. for me too. Boy, I'm holding on to something. Won't let go of you for nothing. I'm running, running just to keep my hands on you. It was a time that I was so blue. What I got to do to show you? I'm running, running just to keep my hands on you. je hoorde Martin Garrix featuring Troy Sivan met There For You. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Eh, we gaan eens even kijken waar eh, wij zijn gebleven in de Euro Breakdown. En daarna zal ik nog eens even kijken wat, wij, eh, wat de Euro Breakdown jou kan vertellen over Martin Garrix. Eens even kijken, ehm, Martin Garrix, ja? Hoe zou hij nou het echt heten? Weet jij het? Nee. Nou, hij, uh, hij is van Amsterdamse bodem. hij, wordt ook wel, hij is ook bekend als Martijn Gerritsen. En hij wint eh, dus in 2012 de eh, Slam FM DJ Talent of the Year Award. De DJ had inmiddels al wereldwijd bekendheid dankzij een remix van Your Body van Christina Aguilera. Eh, de Amerikaanse zangeres voegde zijn bewerking toe aan het album Lotus. Dus dat is echt een hele grote eer. Zeker als je echt als beginnend artiest gewoon bij een, een veteraan in het vak gewoon op het album weer toegevoegd. Dus ja, hij heeft het gewoon goed gedaan, dat kunnen we zeker zeggen. Martin Garrix wordt in 2016 door DJ Magazine uitgeroepen tot de nummer 1 DJ van de wereld. Eh, daarmee treedt hij de voetsporen van het Belgische duo Dimitri Vegas en Like Mike... die in 2015 eh, de titel hebben gekregen. In eh, januari 2017 levert Martin Garrix met zijn Scared to Be Lonely zijn volgende samenwerking af. Eh, nu met Dua Lipa. Eh, de track komt op nummer 2 te staan in eh, verschillende top 40. Waaronder in onze eigen Nederlandse top 40. Het beste resultaat van de twee dat, tot dat moment. Ehm, even kijken. Byte verschijnt in het voorjaar in de Tipperade als typische clubtrack. En in mei levert hij There For You af. Net gedraaid natuurlijk in onze mooie Euro Breakdown. Een samenwerking met Troy hij is aangegaan. waarmee hij ja, ook meerdere ja, hoe zeg dat, awards scoort. meerdere mensen die gewoon nog liever naar die tracks van hem luisteren. In juni is de DJ afsluiter op het hoofdpodium geweest van Pinkpop. En met Pizza scoort hij in augustus voor de zoveelste keer een geweldige hit eh, in verschillende landen. Hij is gewoon niet meer weg te denken. Martin Gerg, ja, wat zullen we over hem zeggen? Hij doet het gewoon onwijs goed. Ik heb begrepen dat hij nu zo'n 14 miljoen waard is. En als jij nog eh, onder de 20 zit, dan, eh, dan heb je dat goed gedaan. Zeker goed bij elkaar verdiend. Terug naar de Euro Breakdown. Jullie zullen hem waarschijnlijk wel een beetje gemist hebben. Maar eh, ja, Vorige week stond hij nog op eh, plek 17. Louis Fonsi featuring Papa Yankee met Despacito. Ehm, even kijken, vorige week, uh, in ieder geval deze week staat hij op plek 30. Deze week op een plek 29. Selena Gomez featuring Gucci Mane met Fetish. Stond vorige week nog op plek 22, is 7 plaatsen gezakt. Deze week op plek 28 eh, staat Kesha met Praying. Is één plaatsje gezakt ten opzichte van vorige week. Daar was zij op plek 27 terug te vinden. Deze week op plek 27 kunnen wij terugvinden Robin Schulz featuring James Blunt met OK. UK. vorige week nog op plek 24 is drie plaatsen gezakt in de Euro Breakdown. Vorige week op plek 26, eh, nee sorry, deze week op plek 26 vinden wij terug Jonas Blue featuring William Singh met Mom. Eh, vorige week eh, stond hij nog op plek 16, 10 plaatsen gezakt. we hebben hem al gedraaid, maar nog even goed benoemen. Deze week binnengekomen vanaf niks tot op 25 is Taylor Swift Look What You Made Me Do. Deze week eh, op de 24e plek kunnen wij terugvinden Rita Ora met Your Song. Tot vorige week nog op plek 21, drie plaatjes gedaald. Ja, en ik heb hem eh, stiekem al een klein beetje, beetje verraden. Maar eh, vorige week op plek 23, Charlie Puth met Attention. sorry, deze week op plek 23, vorige week op plek 20. Deze week op plek 22 vinden wij terug Macklemore featuring Skylar Grey. Glorious is 10 plaatsen gezakt, vorige week op plek 32. Even kijken, plek 21 vinden wij terug. Zet en Liam Payne met Get Low. Vorige week stond hij nog op plaats 14. Zeven plaatsen is deze gezakt in de Euro Breakdown. We hebben net eh, ook even gekeken naar de top 20. En ja, zal ik het dan maar zeggen? Nee, ga ik niet doen. Zo ben ik niet. Zo ben ik niet. Hey, eh, we gaan eh, verder met ja, een nog wel bekend nummer. Marshmallow, Marshmallow featuring Khalid met Silence. Yeah, I'd rather be a lover than a fighter. Cause all my life I've been fighting. Never felt a feeling of comfort. All this time I've been hiding. And I never had someone to come on. Oh, nah, I'm so used ship. Love only left me alone, but I'm at one with the silence. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I'm at one, and I've been quiet for too long. too much and I hate it. I'm so used to being in the wrong. I'm tired of caring. Loving never gave me a home. So I sit here in the silence. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I'm at one, and I've been quiet for too long in your violence Can't show me there's no baby, baby, baby. Spinning in his wedges like he came from Maytag. Rocket with it on the brown. Like, when I get like this, I can't be around you. I'm too little to dim down a notch. Cause I can name some things that I'm gon' do. Wow. You know this cookie's for the bag. Kitty, kitty, baby, get her things to rest. Cause you don't beat it like the 68 Jets. Diamonds are nothing when I'm rocking with ya. Diamonds are nothing when I'm shining with ya. Just keep it white and back as if I'm your sister. I'm too hip to hop around, time to hit with ya. I know I get wow, wow, wow. Wow, for the taking. I heard it got these other niggas going crazy. Yeah, I treat you like a lady, lady. Fuck you till you burned out, cremation. Make it cream, yeah, Wu Tang. Throw that ass back, bouquet. Call me and I can get it, you say. I could tell you gone off the doors. Oh, yeah, yeah. Careful, mama, why what you say? You say you talking to me like your new babe. New babe girl. You talking like you trying to do things. Now that pipe got her running like she Usain, baby. You made me drown in it, ooh, touche, baby. I'm carrying that water, Bobby Boucher, baby. And you know i am a slaughter like I'm Jason. the why you got it on safety. I probably shouldn't be around you you get wild, wild, wild. You looking like it's nothing that you won't do. But you won't do. Hey girl, that's when I told you, told you. and staying up through the night. We make reservations for the places we know we never try. But then, oh, we found some rich love. I remember feeling broke as a bottle of wine. I didn't move to the city to count on my pennies or worship the Hollywood sign. Just say, hey man, nice to meet you. They should take everyone last time. And I know. Cause I found some fake love. a bottle of wine. Ooh, but drink with you all damn night. Ooh, not trying to trade up. Cause if we don't find money, what we got, honey, is just enough. We got some rich love. Just say Do you remember dancing The parties out in the yard? We would piss off the neighbors, they'd eventually call the cops. And I was saving up for something, hoping life would finally start. Cause oh, we had some new love. Broke a bottle of wine. Ooh, a drink with you all damn night. got some extra. Just say hey. One Republic met Rich Love. Rich Love, jeetje, One Republic. Ik heb eh, ja, al nou, een aantal keer gezegd dat ze natuurlijk eh, met eh, ja, een, bekende producer hebben samengewerkt. Ik denk dat het toch maar tijd wordt dat we dan nog eens even terugduiken in One Republic. Wie zijn ze, wat doen ze, hoe zijn ze ontstaan? One Republic wordt in 2002 opgericht door Zach Filkins en Ryan Tedder. Het tweetal krijgt de versterking van Eddie Fisher, Drew... Zo, goedemorgen, Drew Brown en Brent en eh, deelt in de jaren hun muziek eh, via het internet. Eh, ja, de albekende producer Timbaland krijgt daar lucht van. En de kwaliteiten van de groep helpt ze om ja, ook een debuutsingle te maken. die hebben ze samen met Timbaland gemaakt, Apologize. De single bereikt ook ja, ons koude kikkerlandje. En voor vier weken hebben zij de eerste plaats ingenomen in de welbekende top 40 van Nederland. In de Euro Breakdown destijds binnengekomen. Op nummer 3 hebben ze zich daar vijf weken vastleden te houden. In eh, de jaren daarna begrijpt de groep, eh, in ieder geval bereikt de groep eh, verschillende malen de top 40. Ook de Euro Breakdown wordt binnengestormd. En ja, top 10 hits, ja, hij heeft er de laatste tijd niet echt meer ingezeten. Maar ik, ik ben van mening, vorige week stonden ze er nog. Als we even gaan kijken waar wij eh, hun eh, vorige week zouden kunnen terugvinden. Even voor jullie beeldvorming. Vorige week stond hij nog op, eh, in ieder geval op plek 10. Staat deze week op plek 14 in de Euro Breakdown. Nogmaals, Sheep, One Republic met Rich Love. Dus zo, doen, zo slecht doen ze het helemaal niet. Ehm, als je gaat kijken, zijn ze niet heel erg... niet, ja, ze zijn een tijdje weg geweest. Wie van jullie weet het? Vingers omhoog. Vingers omhoog. Weet jullie het niet? Nou, mocht je het nou wel weten, bel dan even naar de studio. Dat is 023 57 30393. Ik herhaal 023 57 30393. En dan gaan we dat zomaar eens even vertellen. Um, eens even kijken. One Republic, wat hebben we daarvoor eh, mogen eh, horen en aanschouwen? Hebben wij geluisterd naar DJ Khaled met Rihanna, Bryson Tiller met Wild Thoughts. Was vorige week op plek 12 te vinden. Is een paar plaatsen gezakt, staat nu op plek 15. De gehele eh, nou, top 20, uh, niet de hele gehele 20 tot en met 11 pakken we er zo nog even bij. Daarvoor hebben we geluisterd naar Silence eh, van Marshmallow featuring Khalid. Eh, ja, Khalid, ik heb het al eerder gezegd. Khalid is zeer, zeer sterk vertegenwoordigd. En ja, zoals we hebben afgesproken vanaf week 1, rotsvast, rotsvast. Dat wordt het codewoord van de Euro Breakdown. Ik ben benieuwd. Wie weet het. Wie weet het. Ik wacht vol spanning af. Ik heb eh, mijn spannende muziekje ervoor opgezet. Wie zou het weten? Hm. We gaan het meemaken, maar we gaan eerst eh, ja, luisteren naar eh, een, een, een, zeer, zeer schone jongvrouw. En ja, ik denk dat zij geen introductie meer behoeft. We duiken eruit. We gaan verder naar Demi Lovato. Sorry, not sorry. Now I'm out here looking like revenge Feeling like a 10, the best I ever been And yeah, I know how bad it must hurt To see me like this, but it gets worse Now you're out here looking like regret Ain't too proud to beg, second chance you'll never get And yeah, I know how bad it must hurt To see me like this, but baby. I'm the baddest. You fucking with a savage. Can't have this, can't have this. And yeah, I know you thought you when it comes to you There's no crime Let's take both of our souls Justin Bieber, David Guetta. Jongens, jongens, jongens, we zijn er bijna. We zijn bijna aan het einde van het eerste uur. En jongens, ik ben zo trots op mezelf. Mijn timing klopt gewoon een keertje voor de verandering. Want mijn timing, het is gewoon de timing van een man. Die klopt nooit. Ik denk dat menig vrouw ook eh, zeer gelukkig hiermee maakt. Maar ja, het is gewoon zo. De timing van een man is gewoon anders dan die van een vrouw. Mocht jij dit eh, ook eh, ondervinden, dan hoor ik het natuurlijk graag van je. En ik heb net natuurlijk een vraag gesteld. Ehm, over, eh, even kijken, over One Republic. Eh, hoe lang hun eruit zijn geweest. En dat is toch eh, wel een dikke, dikke twee jaar geweest. ik zal het even kort even erbij pakken. na een afwezigheid van ruim twee jaar is One Republic in 2016 teruggekomen naar verschillende top 40 lijsten. Waaronder ook de Your Breakdown met Wherever I Go. Nou, we kunnen hem natuurlijk deze keer bij ons konden we hem terugvinden. Dat hij samen, samenwerking met Seed, met Rich Love. Ik, ik moet heel eerlijk zeggen, dat was echt een briljante samenwerking. Hebben ze echt heel goed gedaan. Chapeau. Daar, daar valt gewoon niks slechts over te zeggen. Dat kan niet. Vind ik dan. Maar ja, hey, dat ben ik. Ja, ja, zoals ik net zei, we luisteren net naar eh, David Guetta uh, featuring Justin Bieber. En dan eh, eens even kijken... To you. We gaan eens even kijken waar we zijn gebleven. Um, eens even kijken... We hoorden daarvoor Galit eh, met Young, Dam en Broke. Uh, staat uh, soms vorige week nog op plaats 15. Staat nu op plaats 12 in de Euro Breakdown. Even kijken. Demi Lovato, Sorry Not Sorry, stond op nummer 9. Staat nu op plek 13, vier plaatsen gezakt. En One Republic featuring Sea Rich Love. Die stond vorige week nog op plek 10. Staat nu op plek 14. DJ Khaled met eh, Rihanna, Price en eh, Tiller. En <laughs> het nummer Wild Thoughts was vorige week nog op plek 12 te winnen. Staat nu op eh, plek 15 deze week. Deze week op plek 16 Marshmallow featuring Khalid met Silence. Ja, nogmaals, ja, ik kan het heel vaak zeggen, maar Khalid is gewoon zo goed vertegenwoordigd. En voor iemand die zo kort bezig is, is het gewoon serieus kunst. Dat vind ik gewoon echt knap. Knap, knap, knap, knap, knap. We gaan zo nog even luisteren, want ik heb een plaatje in ieder geval voor het tweede uur. Heb ik, eh, heb ik, en dat is een eh, speciale aanvraag. Kijken of eh, ja, jullie daar net zo van genieten als ik. Ik hoop het natuurlijk wel. Maar ehm, ja, jongens, het eerste uur zit er alweer bijna op. Ik heb nog een kleine 25 secondjes te gaan. Wat gaan we in het tweede uur gaan we doen? We gaan naar de overige 10 nummers luisteren van de Euro Breakdown. Nogmaals, zal Dua Lipa op nummer 1 staan? Zal zij er nog steeds zijn met haar nummer New Rules? Of is zij verstoten door eh, Lewis Tomlinson met Beberaxa en eh, Back to You?